uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn christenen de straat opgegaan... om vrijheid van geloof te eisen van de interimregering. Veel mensen vertrouwen de geruststellende woorden daarover nog niet. De nieuwe machthebbers lijken vooralsnog wel woord te houden. Toen in de stad Hama een kerstboom in brand werd gestoken... beloofde de lokale bestuurder een nieuwe boom neer te zetten... en kerstvieringen te beschermen. Aankomend president Trump spreekt er schande van dat zijn voorganger Biden de doodstraf van 37 gevangenen heeft omgezet in levenslang. Dit slaat helemaal nergens op, schrijft Trump op zijn online kanaal. Hij kan het besluit van Biden niet herroepen, maar kondigt wel aan dat hij na zijn beëdiging ervoor zal zorgen dat er juist meer doodvonnissen worden voltrokken om gezinnen en kinderen te beschermen. In Diemen bij Amsterdam is op kerstavond iemand op straat neergeschoten. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht is nog onbekend. Meerdere verdachten zijn gevlucht richting het station van Diemen. De politie is naar hen op zoek en vraagt ook getuigen om zich te melden. De inzamelingsactie Serious Request van 3FM heeft ruim 11,5 miljoen euro opgebracht voor kinderen met stofwisselingsziekte. Het is, het, het is de hoogste opbrengst in 10 jaar. Om middernacht begon op NPO Radio 2 traditiegetrouwde Top 2000. Die marathonuitzending wordt vlak voor de jaarwisseling afgesloten met Bohemian Rhapsody van Queen die opnieuw op één staat. Zanger André Hazes zegt dat hij wordt gedagvaard door zijn moeder. Ze zou hem dat gisteren hebben laten weten. Hij spreekt op Instagram sarcastisch van een kerstcadeau. Waarover de dagvaarding gaat, zegt Hazes er niet bij. Hij ligt al langere tijd met zijn moeder Rachel overhoop. Onder meer omdat ze vindt dat hij zichzelf André Hazes junior zou moeten noemen. Het weer. Op veel plaatsen is het mistig. De kerstdagen verlopen grijs en zacht... met maximaal van 9 tot 11 graden en weinig wind. Alleen tweede kerstdag kan smiddags de zon even doorbreken.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 Het gebeurde terwijl zijn kersttoespraak werd uitgezonden. Aankomend president Trump spreekt er schande van dat zijn voorganger Biden de doodstraf van 37 gevangenen heeft omgezet in levenslang. Hij kondigt aan dat hij na zijn beëdiging ervoor zal zorgen dat er juist meer doodsvonnissen worden voltrokken. In Haiti zijn zeker twee journalisten doodgeschoten door bendeleden. Ze deden verslag van de heropening van een ziekenhuis dat door bendes begin dit jaar was vernield. Het weer. De kerstdagen verlopen overwegend grijs en zacht... met maxima van 9 tot 11 graden en weinig wind.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 always take the long way around. Before you know it, you lost and found. Living in sunshine with the shades rolled down. People will always take the long way around. Zoals op mijn oren. Zaan zilveren klokjes horen. Die al jubelen door het dal. De lente brengt van overal. Een liedje en een andere melodietje. En een ander berg een Al die brand van het heelal. klokjes horen. Jouw jubelen horen al de lente brengen overal. Mietje, en het andere melodietje en een ander erg een bietje, al die pracht van het heelal.